Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Schiedam is om het leven gekomen. Hij werd aangereden door een auto die volgens getuigen met hoge snelheid door rood reed. De bestuurder van die auto ligt in het ziekenhuis. Hij is aangehouden op verdenking van dood door schuld. De politie vermoedt dat hij te veel had gedronken. Bij het ongeluk in Schiedam werd de auto van het slachtoffer min of meer gelanceerd. De bestuurder was in eerste instantie zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Surinaamse president Bouterse reageert laconiek op de kritiek uit Nederland op de amnestiewet. De zware lobby vanuit de Noordzee maakt geen indruk, zei hij in zijn eerste officiële reactie. Bouterse is net terug van topconferenties in Mexico en Colombia. Andere Latijns-Amerikaanse landen blijven volgens hem gewoon zaken doen met Suriname. Bouterse is ook niet onder de indruk van de maatregelen die Nederland heeft genomen, zoals het opschorten van 20 miljoen euro aan ontwikkelingshulp en het terugroepen van de ambassadeur. We raken niet in paniek door zulke schijnbewegingen, zei hij. Het Surinaamse parlement nam op 5 april de amnestiewet aan. Daarmee gaan de verdachten van de decembermoorden onder wie Bouterse vrij uit. De Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma is opnieuw getrouwd. Op zijn bruiloft met Bongi Nigema waren Zuma's drie andere vrouwen ook aanwezig. Het was zijn zesde huwelijk. De president is een keer gescheiden, een andere vrouw pleegde twaalf jaar geleden zelfmoord. De meeste Zuid-Afrikanen kijken niet op van polygamie maakt deel uit van de cultuur van de Zulus, waartoe ook Zuma behoort. Zijn nieuwste vrouw is in Zuid-Afrika geen onbekende. Ze is al lange tijd Zuma's vriendin, verscheen samen met hem op officiële gelegenheden en ze is de moeder van zijn zevenjarige zoon. In totaal heeft Zuma 21 kinderen. Het weer, buien trekt van zuid naar noord over het land, minimaal rond 4 graden.